ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet wil de stikstofregels gaan versoepelen. De demissionaire kabinetsleden willen gaan bekijken of bedrijven vanaf volgend jaar meer stikstof mogen uitstoten. Het is een lange winst, vooral van de BBB, maar er moet nog veel gebeuren, zegt landbouwminister Wiersma. Ja, ik weet aan de technische kant is het niet zo dat je een knop omzet. Dat vraagt echt een technische uitwerking. Nou, daar zijn we op dit moment mee bezig. Vandaag heeft het kabinet wel besloten, we gaan het doen. We koersen af op januari. Ik doe mijn huiswerk. In december uh, kijken we is de knop eh, zover dat die omgezet kan worden. het is dus nog niet duidelijk of het juridisch allemaal haalbaar is. En juist uit die hoek is er veel kritiek. Want experts vrezen dat de rechter opnieuw snel een streep kan zetten... door bijvoorbeeld bouwprojecten. Omdat de natuur dan steeds verder verslechtert... als er niks aan de stikstofuitstoot wordt gedaan. Mensen die in een gemeenteraad zitten maken zich grote zorgen om de protesten tegen asielzoekerscentra de afgelopen tijd. In die gemeente waarover zo'n AZC wordt gesproken zijn regelmatig demonstraties. En dat kan hun stemgedrag beïnvloeden. Het stadhuis wordt bekogeld met eieren, wordt vuurwerk afgestoken, molotovcocktails hoorde ik ook voorbij komen. Dat zijn natuurlijk heftige eh, momenten. Ja, en dan ga je wel als raadzit eh, twee keer nadenken voor je op een groen of een rood knopje drukt. En dat is slecht voor de democratie, zeggen ze. Het leger heeft 72 panzervoertuigen besteld... die voertuigen op land, helikopters en drones kunnen neerhalen. De Defensie zegt dat ze daarmee de verdediging van het NAVO-grondgebied kunnen versterken. Duitsland heeft er 150 gekocht en ze worden over drie jaar geleverd. En de etappe van vandaag van een groter wielerronde door ons land is onverwachts afgeblazen. De renners van de Ronde van Nederland vonden het op een gegeven moment niet meer veilig genoeg om verder te rijden. En dat kwam doordat een auto het parcours opreed. Die werd volgens de organisatie eerst nog door een vrijwilliger weggestuurd. Vervolgens ziet hij de auto wegrijden. Die wordt door een collega weer van de weg gehaald. En begint vervolgens weer te rijden en komt tegen een peloton in. Eh, waarvan de tweede keer in een stuk naar beneden, een stukje afdaling. Ja, dat was het moment dat, eh, dat de renners gezegd hebben... Eh, het is niet veilig met een stopzetten en cancelen van de koers als gevolg. De etappes van dit weekend gaan wel gewoon door. Het is sowieso een bijzondere koers voor wielerliefhebbers... want de Ronde van Nederland werd voor het laatst gereden in 2004 en is nu dus weer terug. Het weer vanavond bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen lekker veel zon. Het wordt dan iets kouder dan vandaag bij maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar files nog maar in Noord-Holland. Tot beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Voor afrit Lelystad Airport 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En 205 Nuvennep richting Haarlem. Voor Haarlem 10 minuten vertraging.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 VVD en BBB-ministers konden het lang niet eens worden over de invoering van deze zogenoemde rekenkundige ondergrens. De onrust rond gemeenteraadsverkiezingen over asielzoekerscentra is zorgwekkend, zegt de Vereniging van Raadsleden. Die spreekt van verstoring van het democratisch proces. Gemeenteraadsleden worden onder druk gezet en geïntimideerd, zegt de vereniging. Een man uit Almere is veroordeeld tot negen maanden cel... waarvan de helft voorwaardelijk voor een gewelddadige gijzeling in Zaandam. Ook had hij verboden wapens, zwaar illegaal vuurwerk en veel hars in bezit. Het weer vanavond is het bewolkt, maar vannacht zijn er opklaringen.